bang dat je verslingerd raakt, dat je te veel illusies maakt. Het is al zo lang dat ik je voetstap ken. Het is al zo lang dat ik je liefste ben. another